Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De man die vanmiddag op een druk bezocht strandje in Amsterdam zwaar gewond raakte is overleden. De man van 24 werd beschoten. Waarom is nog onduidelijk. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd en overleed later in het ziekenhuis. Veel mensen, onder wie ook veel kinderen, waren getuigen van de schietpartij. De politie roept iedereen op die beelden heeft gemaakt om ze te delen. De schutter is nog niet gepakt. In Polen zijn 48 demonstranten opgepakt die voor de rechten van LHBT'ers waren opgekomen. De activisten probeerden gisteren te voorkomen dat de politie een veroordeelde betoger zou oppakken. En de afgelopen tijd zijn in Polen meer LHBTI-activisten opgepakt die protesteerden tegen onderdrukking. Ook zouden gearresteerde betogers worden vermist. De conservatieve Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid is fel tegen homoseksualiteit en noemt het erger dan communisme. Binnen Europa is er veel kritiek op Polen. Niet alleen op de onderdrukking van LHBT'ers, maar ook op de ondermijning van de rechtsstaat. Frankrijk helpt Mauritius bij het opruimen van een grote olievlek die een natuurgebied bedreigt. President Macron stuurt op verzoek van de regering van Mauritius een militair vliegtuig en een marineschip. Op 25 juli liep een Japans vrachtschip vast bij de Blue Bay, vlakbij het grootste koraalrif van de eilandstaat. Het schip heeft 4000 ton diesel en olie aan boord, waarvan al een deel is weggelekt. De premier van Mauritius sprak van een dreigende milieuramp. Hij vroeg hulp aan Frankrijk omdat zijn land niet in staat is gestrande schepen te bergen. Het weer. Temperatuur daalt vannacht langzaam naar 18 tot 22 graden. In sommige steden wordt het niet koeler dan 25 graden. Morgen weer veel zon.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 Is that true? <laughs> it feels like that sometimes. Really? And do you like being known as the undisputed queen of disco? Yeah, I, you know, it's nice being called the queen. The queen, the queen. Broadcasting worldwide. Yeah, any of these songs. It's intense. of power. I don't give a damn if they burn down Target. Because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve. Global House Vibes with DJ Malzo. Feel it in your soul. Feel it in your spirit. Feel it in your body. Feel it in your soul. Feel it in your soul. Feel it in your spirit. Feel it in your body. Feel it in your soul. Feel it in your soul.